ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De overgebleven regeringspartijen VVD, NSC en BBB overleggen op dit moment over de vrijgekomen plekken in het kabinet. De gaten die vijf PVV'ers hebben achtergelaten moeten snel worden opgevuld. Maar de vraag is, door wie? NSC-leider Van Vroonhoven zei net hoe ze dat willen bepalen. We zetten alles onder elkaar. En ik, eh, soms heb ik ook zoiets van, nou jongens, het is voor een paar maanden is Laten we nou een, eh, gewoon een nette puzzel van elkaar maken. Wilt u asiel hebben? Iedereen wil asiel hebben. Nou, <laughs> vooral de plek van oud-asielminister Faber is dus populair. Alle drie de partijen willen dat zij degene zijn die de nieuwe minister leveren. De politie wil wat doen aan Nederlandse criminelen die een luxe leven leiden aan de Costa del Sol. Ze komen met een tiplijn. Woon je in Zuid-Spanje of ben je er op vakantie en je maakt iets verdachts mee... dan kun je het vanaf nu anoniem melden. Wat ik me voor kan stellen is als je ergens zit... en je ziet opeens enorme contante betalingen eh, eh, van hand tot hand gaan... dat je echt de vraag stelt, wat gebeurt hier nou? En het is best wel fijn dat als je daarmee zit, dat je dat ook kan melden. Ja, dat kan dus in het Nederlands. Het is voor het eerst dat de politie Nederlanders in het buitenland om tips vraagt. Als het aan de Spaanse kust een succes wordt, willen ze het mogelijk ook op andere plekken doen. Carpoolen, de auto van je tante lenen of gewoon thuis blijven. Door de NS-staking van morgen zijn treinreizigers hun opties aan het bekijken. Ook deze mensen moeten iets bedenken. Ze hebben het volste recht om te staken. Ik vind het wel een probleem dat er geen alternatief vervoer is geregeld. Zeker hier in Zeeland heb je weinig andere keuze dan de trein. Ik denk dat ze dat niet zonder reden doen. Meer geld heb ik begrepen. En ik zie soms ook wel de onveiligheid van medewerkers in het trein. Ik ben zelf student. Onhandig voor de studenten die dan eh, die dag naar school toe moeten. Morgen rijden er de hele dag in het hele land geen NS-treinen. Het personeel weer meer loon, betere arbeidsomstandigheden. Maar de CAO-onderhandelingen zitten vast. Het weer trekken buien over vanmiddag. Het kan af en toe flink plensen met vooral in het noorden ook kans op onweer. Temperaturen van max 15 tot 18 graden. Morgenochtend begint droog. Later krijgen we een mix van buien, maar ook wat zon bij 16 tot 20 graden.